Jan van der Putten met het NOS-journaal. Kruif verwacht dat hij zal genezen van longkanker. Op de website van zijn management zegt Kruif dat de resultaten van de behandeling zeer positief zijn. Hij vergelijkt de situatie met een voetbalwedstrijd. Ik heb het gevoel dat ik 2-0 voorsta in de eerste helft. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar uiteindelijk ga ik winnen. Eind oktober werd bij Kruif longkanker geconstateerd. In Taiwan is het aantal doden na de zware aardbeving vorige week opgelopen tot zeker 114. Bijna alle slachtoffers zijn gevonden in het puin van een ingestort flatgebouw in de stad Tainan. Volgens de burgemeester van de stad zijn alle mensen die in het gebouw waren toen het instortte gevonden. Afgelopen maandag werden voor het laatst overlevenden aangetroffen. De expositie van Jeroen Bos in het Noord-Brabants Museum wordt op de eerste dag meteen druk bezocht. Klokslag 9 uur kon het publiek naar binnen. Er hangen bijna 40 topwerken van de schilder. Via internet zijn al meer dan 100.000 kaarten verkocht. De tentoonstelling in Den Bosch werd gisteren geopend door koning Willem-Alexander en loopt tot en met 8 mei. Daarna verhuizen de werken van Jeroen Bos naar het Prado Museum in Madrid. Ook vandaag moet het verkeer op de weg naar de wintersport rekening houden met lange files. Volgens de ANWB zal het vooral tot twee uur druk zijn op de wegen naar de Alpen. Op wegen van en naar de Franse Alpen stonden al vroeg lange files. Vandaag wordt ook regen en sneeuw verwacht en dat kan leiden tot extra overlast voor het verkeer. Dan het weer nog, behalve in het noorden wat zon, maar vanuit het zuiden steeds meer bewolking en vanavond regen en mogelijk natte sneeuw.